Jeroen van Kap met het NOS Journaal. Ondanks internationale protesten heeft Indonesië vier ter dood veroordeelde gevangenen geëxecuteerd. Volgens lokale media zijn ze in de stromende regen door een vuurpeloton gedood. De gevangenen waren veroordeeld voor drugsdelicten. Indonesië wilde oorspronkelijk een groep van 14 mensen executeren. Of en wanneer de andere tien worden gedood is nog onduidelijk. Een 19-jarige Syrische asielzoeker die banden zou hebben met terroristische organisaties... moet wat het Openbaar Ministerie betreft worden vrijgesproken. Er zou te weinig bewijs zijn om hem te veroordelen. De man uit Aleppo werd aangehouden in een asielzoekerscentrum in Zaandam. Had gezegd dat hij lid was van Al-Qaeda en auto's op afstand kon, kon laten ontploffen. Het OM denkt dat hij liegt. Poolse burgers blijven ook na een brexit welkom in Groot-Brittannië, zei de nieuwe Britse premier May na een ontmoeting met haar Poolse collega Slitlo in Warschau. May reageerde op racistische incidenten rond Oost-Europeanen in de dagen na het brexit-referendum. Onder andere Polen werd toen op tal van plekken in Groot-Brittannië uitgescholden en kregen te horen dat ze moesten vertrekken. Onderzoekers hebben voor het eerst aangetoond dat orang-oetans menselijke geluiden kunnen produceren. Tot nu toe ging de wetenschap ervan uit dat ze, niet, dat ze dat niet kunnen. Voor de ontwikkeling van spraak is de controle over het stemgeluid noodzakelijk. In het onderzoek werd een orang-oetan zo getraind dat hij geluiden van de onderzoeker nadeelt, nadeed in ruil voor een snoepje. In de derde voorronde van de Europa League heeft AZ thuis net met 1-0 gewonnen van Pas Janina uit Griekenland. Het enige doelpunt viel in de 36e minuut. Heracles heeft de eerste Europese wedstrijd in de clubhistorie net niet gewonnen. Thuis tegen FC Aruca uit Portugal werd het 1-1. De Almeloers stonden lange tijd voor, maar in de blessuretijd wisten de Portugezen alsnog te scoren. Het weer, vannacht gaat het opnieuw regenen met minima rond 15 graden. Morgen verloopt wisselvallig met iets meer wind dan vandaag en een graad of 21.